8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft zeven mannen aangehouden... die worden verdacht van het beramen van een terreuraanslag in Nederland. De verdachten komen uit Arnhem, Rotterdam, Husse en Vlaardingen. De jongste verdachte is 21 jaar oud, de oudste is 34. Ze zijn aan het einde van de middag door antiterrorisme-teams opgepakt... in Arnhem en Weert. De mannen hadden vijf handvuurwapens bij zich... Hoofdverdachte is een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem. Hij werd in 2017 veroordeeld omdat hij naar het strijdgebied van IS wilde afreizen. Ook twee andere verdachten zijn eerder om dezelfde reden veroordeeld. Volgens het Openbaar Ministerie zou de man een aanslag hebben willen plegen op een groot evenement in Nederland. De opzet was dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou de groep een autobom tot ontploffing willen brengen. Volgens het OM is met de aanhoudingen een terreuraanslag in Nederland voorkomen. Minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid wil niks zeggen over het beoogde doelwit. De regeringspartijen zijn het niet eens over de klimaatmaatregelen. Het gaat om vraagstukken zoals het subsidiëren van elektrisch rijden... het verhogen van de gasrekening van huishoudens en het bedrijfsleven... en het belasten van CO2-uitstoot door de grote industrie. D66 en ChristenUnie willen de uitstoot fors verlagen... VVD en CDA vinden de plannen van de klimaattafels... waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties over hebben onderhandeld te vaag. Ondanks de regen van de laatste tijd zijn er nog steeds problemen met de watervoorziening. Dat staat in de droogtemonitor die vandaag is gepubliceerd. Het kan nog maanden duren voordat de grondwaterstand in Nederland weer op peil is... na de extreem droge zomer. In acht waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland geldt voorlopig nog een beregeningsverbod... Ook de scheepvaart kent problemen. Op de Waal, de IJssel en de Lek zijn er beperkingen door de lage waterstand. En dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe.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 Waking up in the middle of the night with a note on my pillow. Little Raven's flight has been denied. Grow a stash and hug the nearest horse Put your foot on the pedal. Give to your madness if you must, if it gives you ideals. Ooh, you got me running home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and and everybody playing on the radio. longer give up my nights for art, it's sake. Like the lawn lily and the toad, like the dew on the meadow. and the rain Ik heb even de uitzendingen van eh, de laatste weken eens even eh, terug eh, zitten beluisteren. Maar als ik dan op een gegeven moment een beetje zit, te kijken en te luisteren... dan hoor ik toch heel vaak dit nummer als <laughs> eerste voorbij komen. Ja, dat, dat kan, kan ook niet anders. Dat is gewoon een, een, een, mooi nummer om een uur mee te beginnen. En in dit geval is het dan deze van 27 september Alternative FM. Um, ehm, en daarbij moet ik er ook eh, bij zeggen dat eh, Dandelion, want daar hebben we het over, eh, Real Road Song, die komen ruimschoots aan bod. Want volgende week, als alles goed gaat, kruisje slaan en noem maar op, dan gaan we een herhaling uitzenden. dat heeft een reden. Marcus en ik kunnen beiden niet. Dat, dat, dat, dat, dat kan wel eens een keer voorkomen. Dus laten wij nog wel eens een, een oude uitzending nog eens een keer voorbij komen. En in dit geval omdat er een aanleiding is. Want Dandelion komt ook nog eens een keer op 25 oktober. Maar dan wel in wat aangepaste vorm. In tweemansformatie. Namelijk eh, Paul Bond. Ja, allicht. En nog iemand erbij. En wie die iemand eh, erbij is, eh, dat, eh, dat moeten we nog maar even afwachten. Dus dat, dat, dat gaat in ieder geval de 25 oktober plaatsvinden. Een week daarvoor komt zijn broer. Dus dan weten we dat ook weer. Dat, dat is zijn oudere broer Frank van Alaska. En dat heeft weer te maken dat ook Alaska met nieuw materiaal komt. Daarover straks meer. Maar nu hebben we natuurlijk over de actuele kant van dit verhaal. want vanavond hebben we live muziek. En in dit geval komt Frank Demian een aantal nummers spelen. We hebben na een aantal weken hebben we een, eh, een nummer van hem eh, gedraaid. En eh, hij gaat sowieso... Kijk, Heading Down the Highway, precies. Die staat ook op het lijstje. En die hebben we gespeeld de laatste weken. Dus is ook gewoon een prima nummer. Dus ja, dat komt, komt wel door. Dus dat gaan we zo direct ook horen. Dus in ieder geval gaan we dat al een beetje verklappen. Ehm, de, het materiaal is er, hè? het nieuwe materiaal. Het, eh, ja, zie je, het, eh, het, eh, het er wordt geknikt, daar gaan we zo direct nog even over hebben. nu eerst even gewoon hard werken, want ja, er moet nog iets in elkaar gezet worden. Beetje kijken of alles functioneert. Het is net Formule 1, maar dan onder de muziek, moet ik <laughs> eigenlijk zeggen. Dus goed, ehm, eerst weer Nederlandstalig, want ook zij komt. En zij heet Anke Timmer en dit nummer is Nederlandstalig. dat was eh, dan weer even twee nummers achter elkaar. Lions Den en daarvoor hoorden we Anke Timmer. En eh, dat komt mooi uit, want eh, de soundcheck is in volle gang met Frank Dimian vanavond in de studio. Het album, tenminste het album, dat heet Till the Oceans Flood. Dat moet ik er even bij zeggen zit ook weer een complete tournee erbij. Ehm, ehm, zo was hij eh, vorige week. Eh, ja, dat was eigenlijk de release in Amsterdam. Eh, vandaag dus hier bij ons. Dan geef ik even nog voor het lijstje Den Bos. In, moet ik even goed kijken hoor. Want ja, toch eens een keer naar eh, Hans Anders of de Pearl eh, stappen, denk ik eh, eerlijk gezegd. Logan Green, <laughs> zeg ik dan. zeg ik het goed? Ik weet het niet. 18 oktober, dat is ook op een, op een donderdag. En dan is het op mijn verjaardag in Venlo, bij Grenswerk. 20 oktober in Voerden bij, bij onze vrienden van Radio Voerden, Radio RPL en op 8 november dan gaat, eh, gaat Frank eh, richting eh, het land van Maas en Waal. De stad waar de snelste singer-songwriter vandaan komt, namelijk Colin Hoeven. Daar gaat hij spelen in Nijmegen bij de bijstand. En op 19 december komt hij ook nog in Leeuwarden. En dat is in Paddy O'Ryan. Dat zijn de plekken waar je hem kunt zien. Ehm, en maar vanavond is hij natuurlijk ook eh, gewoon eh, bij ons eh, te bewonderen in de uitzending. Dus al met al kunnen we zeggen dat, dat het een, een heel fijn, fijn gebeuren is. Ehm, maar goed, hij is nog even bezig. Geeft ons nog even de tijd om het lijstje verder, eventjes, verder af te werken. En het grappige is, vandaag is er ook weer een recensie van de PopUnie gekomen van mijn hand. En dat gaat over de dames van Cafeïne. Eh, hier al veelvuldig in eh, de uitzending geweest. We zijn bezig om ze hier naartoe te lokken. Eh, van het album Window is dit een van de singles. I don't buy... Wat zeg ik? I don't but you do. Dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal. side of the ocean in no time, but the distance seems unmeasurable. You're sleeping by my side. I'm turning off the light. It's our last night, cause tomorrow you'll leave for a new job in a foreign I could travel to the other side of the ocean in no time. But the distance seems unmeasurable. the other side of the ocean in no time. But the distance seems unmeasurable. of the ocean in no time, but the distance seems unmeasurable. de 20th First Century Love van Shirt. En je hoorde het titelnummer. Eh, en Shirt, zo heette de man, komt uit Utrecht. Eh, daarvoor hoorden we Caffeine en die dames komen uit Schiedam. En eh, dat nummer wat je net hebben. I Don't What You Do. Dat is van, van het album Window. Heb ik een recensie van geschreven. Staat vandaag op, eh, ja, op de PopUnie-website. Eh, en eh, voor de mensen die dat willen weten... moeten dan maar eens eventjes een kijkje nemen. Want ook dat kan deze baas wel een beetje, beetje schrijven... en een beetje luisteren naar, een, naar alles wat met muziek te maken heeft. Dus dat is even in de notendop alles met, met elkaar. Ik kreeg van de week ook een, een EP toegestuurd... van een dame Jedita genaamd... van, het, van het hele mooie bureau wat eh, muziek ook eh, verzamelt. Dat is eh, It's All Happening. Daar hebben we ook Meadow Lake van, van te danken. die, die spelen trouwens ook dit weekend weer. Maar dan in Scheveningen, als het goed is. ze staan niet op het lijstje. Ik zal even kijken of ik er nog ruimte heb. Maar anders dan zullen we ze nog even in de wacht moeten zetten. Jedita is een Amsterdamse, eh, tenminste een Amsterdamse singer-songwriter. Bedient zich van electro. Eigenlijk een beetje in het verlengde van PJ Harvey. Ehm, moderat eh, wordt ook eh, genoemd. En als je heel goed luistert, zelfs een beetje de stem van, van Kate Bush. een van de, de, nummers die op die EP, e die volgende week gepresenteerd wordt in de OT 301 in Amsterdam is het nummer You and Me. En daar staat ook een hele mooie clip eh, van op, eh, op de kanalen van, eh, nou ja, YouTube. Ik zeg het maar gewoon. Dat, dat, dat kun je daar vinden. dit nummer is dus de versie. En die ga je nu horen. was uh, eh, Jedita dus uh, Electro uit Amsterdam. En volgende week, zeg ik er even bij vrienden, gaat zij in ieder geval op, in de OT301 haar EP e presenteren. een EP die, die eraan zit te komen. En ja, wij besteden er al aandacht aan. Dus niet al, het is niet de enige wat we... Want we hebben alweer wat nieuw materiaal. Want... Ze zijn weer terug van weg geweest van Piekeren. De band van Piekeren uit eh, Utrecht. Die eh, hebben ook weer Nederlandstalig werk. Ik heb eh, twee nummers uitgezocht. Vorige week hebben ze die ten gehouden. en dus ja, gaan we daar wat mee doen. Want, want ja, ze, ze zaten ook regelmatig in ons programma. En nu, tenminste, het werk. ze zijn één keer zelf geweest om, om het materiaal te ja, verder een beetje toe te lichten eh, wat dat er gaat. Eh, dat zal hier nakomen. Maar eerst ga ik met eh, de gast van vanavond praten. Hij gaat straks spelen. Ja, trek de microfoon maar deze kant op. Dan... En zeg maar wat, uh, goedenavond uh, ja, Frank. Dag, dag, ja, ja, ja. ja, ehm, de, het album is klaar. Heb ik gezien. vorige week gepresenteerd. Toch? ja. ja. Donner. Ehm, dat heb je... Wacht even hoor, dan moet ik weer even kijken. Want eh, dat, dat is gebeurd in Amsterdam. Dokhuis, ja. ja. Ehm, veel mensen nog op eh, afgekomen bij de Ja, dat was wel gezellig. Ja, goede sfeer. Ja. Dokhuis, wat is dat? Want eh, ik ben niet helemaal... Ja, een van die broedplaatsen. Het is hartstikke leuk. Het is een hele creatieve plek. Er, hangt kunst aan de muur. Ja, ja, er zijn één keer per week is er optreden op donderdagavond in een soort intieme kelderruimte. Ja, ehm, jij, jij, jij, woont in eh, Amsterdam? Ik woon in Diemen. In die, oh, dan, is het een beetje onder de rook van. Min of meer. Ja. Min of meer, ja. ja <laughs> maar... Ligt eraan tegen wie je het zegt, hè? <laughs> ja, ik, eh, ik, eh, ik bedoel, ik we hebben hier ook wat, wat Vlaardingers in de studio gehad. En zeg niet nou, dat Vlaardingen een, filiaal is van Rotterdam. Oh, want dan worden ze heel erg... <laughs> dus laat ik dat ook met, met de mensen uit Diemen dat ook maar niet doen. Want, dat is niet erg, hoor. Hey, is dat niet erg? Eh, een beetje voorpost van Amsterdam, toch? Of niet? Ja. Um, ehm, Till the Oceans Flood. Zeg ik het goed zo? Till the eh? Oceans Flood. Flood. Oh. Ja, ik moet het een beetje aan mijn Engels, uh, <laughs> ja, een beetje aan mijn Engels, werken. Van waar de titel? Titel, titel zit in, het, in de single Heading Down the Highway is het een regel. Oh, dus je hebt een regel als titel van het album. Uh, ja, het is ook een, een kleine knipoog uh, naar werk eh, wat ik doe als wateradviseur. Ja? Klimaatverandering. Hè. De zeespiegel die stijgt. Ja. Dus het is ook wel een kleine knipoog voor mensen die dat... Klinkt dat ook een beetje door in je songs? Ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment, als je zegt hè, wat je nu zegt... Dat je, nou ja, goed, je bent ermee bezig. Dus het kan zijn als inspiratiebron voor een muzikant. Of zie dat. Ja, daar moet, daar moet ik nog wel wat liedjes over schrijven dan. Hm? Het meeste gaat nog wel over de liefde. Toch wel? En over, eh, ja. Ja. Ah, ik kan me voorstellen dat, eh, dat je toch ook als mens op een gegeven moment... En ik eh, heb dat van deze zomer... Ja, het was een idiote zomer deze zomer. heel erg droog. Lang. Langdurig droog, warm. ik heb ook weer kaarten zitten kijken. En dan denk ik, nou, er zit wel ergens. Er is wel wat, eh, er, is wel wat, wat, uh, ja. dan denk ik... Eh, kijk, we zijn heel goed om in Zand, hier in Nederland... Ja, ik zeg zandwoord, maar ja, Nederland... om het water goed te beheersen. Maar als het droog is... dan hebben we geen antwoord erop. Om, daar wat, dat was, was, was, wel een probleem. Dat was een probleem. Dus vandaar dat ik denk... Nou ja, het is een thema wat je zou kunnen gebruiken... ook in songs. Ja, als je de hoes ziet, dan eh, zie je dat ik eh, in een bootje zit. Dus er zit al een uh, duidelijke... over de heide. Ja, want de heide, daar hebben ze het ook al over. Het duurt wel een tijdje voordat dat, dat weer hersteld, hersteld is. Hè? Dat kan een jaar of twee ja, duren. Ik was ook heel erg blij dat het in augustus begon te regenen. Dus voor een... Oh, heel veel mensen. Ja, heel veel. Want ik was dat ook, ook, wel op een gegeven moment wel een beetje spuugzat eerlijk gezegd. Dat elke dag dat droge weer. Ja, als het eh, niet zo heet is, eh, vind ik het prima. Maar dan hebben we het ineens over het weer... omdat jij een, eh, zeg maar bezig bent met het water. Dus dat, <laughs> dus zo komen we erop. Precies. goed, maar goed. Ehm, maar ik neem aan, je, goed, je zegt zelf over de liefde. waar, waar kijk je dan naar? is het gewoon de menselijke verhoudingen? Lees je wel eens een krant waarvan je denkt... nou, daar zou ik wat mee kunnen doen. Nou, één, één liedje, maar dat vertel ik zo eh, bij de aankondiging van het liedje. Maar ja, ook van observaties, eh, ook van andere mensen. Maar ook mijn eigen wel en wee eh, in de liefde. het blijft een heel goed onderwerp. Ja. Niet dus- alleen maar deze keer. Het vorige album was misschien iets meer ballads. Nu iets vrolijker. Ja, ja, dat, dat, dat, eh, merkte ik met Heading Down the Highway eh, zeker. Dat was, eh, was ook een prima nummer. We hebben hem ook veelvuldig gedraaid. Ehm, ik kijk naar achteren, want en dan zie ik beweging. en ik ga jou uitnodigen om daar op de kruk plaats te nemen. en dan gaan we de eerste drie songs horen altijd prettig als eh, de muzikant ook eh, de setlist eh, heeft. Want dan heb ik in ieder geval al een idee van... en dat, daar houden ze zich ook gewoon aan. het eerste nummer is ook wat we al zeiden... Heading Down the Highway. Die hebben we ook een aantal malen hier in de uitzending gedraaid. voor, de, voor wat betreft de, de, aanloop naar de presentatie van Till the Oceans Flood ik moet het zo zeggen. En Heading Down the Highway staat er uiteraard natuurlijk ook op. En dat is geweldig. Het is zelfs de openingstrek van het album. Dus nou, ik zou zeggen, Frank, ben je er klaar voor? Wij wel, in ieder geval. Ja, eh, ik eh, kijk naar Marcus. En die is er ook klaar voor. Dus ik zou zeggen, trap maar af. been looking for a lover all my life. I've been looking for a woman who's so fine. Then you came along and walked into my song, and I knew there was no place to hide. I'll never hide my feelings from you. You can take it if I'm feeling blue. And you say what's on your mind you don't want to rewind, we will go the whole mile together all along. Heading down the highway on my own, always heading down the highway all alone. But I know you'll be around when I look for that sound, and you will be standing in the door. And you will be standing in the door. And you will I've been looking for a woman who's so kind. I've been looking for a girl's on my mind. And if you would fly, I would surely die and look for a good copy of you. This road is straight, it's so long. I'm driving through the desert of my soul. But I'll be coming home to give you all my love, and we'll stay together till the ocean's flood. Heading down the highway on my own, always heading down the highway all alone. But I know you'll be around when I look for that sound, and you will be standing in the door and you will be standing in the door. And you will be standing in the door. ik, eh, het is ook inderdaad eh, Henning Duiden Highway en eh, Standing in Door. ik zie het ook meteen het beeld van een dame ook echt in de deuropening en noem maar op. Dus dat in dat, dat opzicht heb je het <laughs> al bereikt. Ehm, Your Beautiful is de volgende. Mensen thuis denken gelijk James Blunt. Maar dat is het dus echt niet. Eh, dit is gewoon een, uh, een eigen tijdse versie. En het is ook gewoon een eigen song. Maar er zijn natuurlijk meer songs die Your Beautiful heten. En Frank Demian heeft er dus ook één geschreven. En die gaan wij nu horen. Met dien verstande dat er nog een subtitel aan zit. You're beautiful, but you're moving on tonight. Kijk, dat bedoel ik dus. En het nummer gaat over een jongen en een meisje. Die elkaar ontmoeten in een Europese hoofdstad op een stedentrip. En zij eh, vinden elkaar heel leuk en ze zitten in het café en het klinkt geweldig. Maar ze zijn allebei eh, ver weg van huis en zij zegt... ik eh, moet vanavond, vannacht naar huis terugvliegen. Helaas. summer air put a sensation in my body. You twinkled like a mermaid, and I knew a man needs a minute's made. The step wasn't easy, and I said, Where are you used to sleep? From England I am, she smiled. But this is my bad land right now. This is my bad land right now. But tomorrow I'll be gone. My bed's flying away. Yeah, tomorrow I'll be gone, flying away. You're beautiful, but you're moving on tonight. It's no use, I won't hold you tight. make little boys crazy. They lose their minds to you. They hand them to you in six packs, lost inside your eyes. How many more loves will be auctioned? She always takes her bed with her. She's named rest. Never at home, she treats the boys like trash. She treats them all like trash. Why does she sleep with trash? But tomorrow I'll be gone. My bed's flying tomorrow. alsof het eh, gewoon ook een vlinder is die wegvliegt. Tenminste, muziek eh, is altijd eh, verbeeldingskracht. je moet er ook altijd je eigen verbeeldingen erbij proberen te, te zien. En inderdaad, het vliegen. Ik associeer het met de vlinder, maar dat mag iedereen helemaal zelf weten. Want dat is nou juist ook de kracht van muziek en ook de tekst die erbij geschreven wordt. Eh, ook terug te vinden voor eh, wat betreft het eh, album, het, het album Till the Ocean Flood. Flat, moet ik zeggen. Ik, ik, er nog steeds, <laughs> ik nog steeds moeite mee. maar Frank is, gaat er een, een tour, tour aan vastknopen. En wij zijn de tweede in rij, want vorige week heeft hij dat gedaan. Het derde nummer. Ik zou bijna zeggen Love is in your touch. Waar gaat het over? Dit nummer gaat over een femme fatale. Oh, oh, oh, een femme fatale. Wat, wat is er eh, zo bijzonder aan een femme fatale? Ja, dat inspireert tot dit soort nummers. het is een, het is, het is een, een, een, een eh, tegenstelling tussen... Ik, ik doe dat in het Engels. Ik ja, okay. live aan van... Eh, ik, ik, ben, ik ben nieuwsgierig... You know she will kill her, but you still want her. Ah, oké, oké. Ja, ja, dat is wel een hele mooie omschrijving. Nou, laat maar horen. just waiting for your touch. You didn't notice me at all. And I think, think I know I've got no chance. Why should I care? You didn't notice me at all. was coming for you. I hear he's looking for you, yearning for your kiss of death. heart, it's in your soul. now, baby. Wear your nightgown, maybe. I've been waiting for your kiss. op het moment dat eh, de laatste klanken van eh, Love is in Your Touch... kijk ik naar achteren. En tenminste, ik, ik, ik keek naar achteren. En ik zag eigenlijk een min of meer ja, eh, iets aansluiten op wat jij nou net vertolkt. De femme fataal. En in dit geval Dolly Tempierik. <laughs> Geintje is dit. maar goed, het maakt niet uit. we gaan zo direct, we gaan natuurlijk straks meer van, van, van je horen, het volgende uur. Eerst weer muziek, eh, One Voice. Eh, en dat is van Lorelee, eh, zo heet de dame in kwestie. En dit komt ook van een album. En dat, nummer, dat album dat heet Stories. in a desert place. zeg er alleen bij, dit is al vanaf eh, maart eh, is dit eh, te horen. Het album Stories is uitgebracht in, dat, in, dat, in die maand, moet ik eigenlijk zeggen. Maart van dit jaar. Laura Lee, One Voice, het openingsnummer van Stories. Ehm, ik kijk naar het klokje van gehoorzaamheid... en dan ga ik zo even voorlopig einde maken aan dit eerste uur. Ik had iets anders bedacht met Nederlandstalige muziek... maar dat de heren van, van Van Piekeren eh, klemmen we straks in het eh, tweede uur. Dus dat, eh, dat gaat zo dadelijk gebeuren. Maar we hebben natuurlijk ook nog deze heer. En dat is Tols. Kijk mij gaan. De opvolger van Zeven Knopen. dagen lang. En alles blijft vervagen, man. We blijven hier tot zonsopgang. We stellen elkaar vragen over hoe lekker we staan. mij gaan. water vloeit hier rijkelijk. We dansen er.